Leerlingen moeten nu thuis digitaal onderwijs volgen. Maar uit een inventarisatie van de gemeente blijkt dat zo'n 5500 leerlingen geen computer hebben. Voor een deel van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs hadden scholen zelf al een oplossing gevonden. Oxfam Novib waarschuwt dat het coronavirus in ontwikkelingslanden tientallen miljoenen mensen het leven kan kosten. Het virus slaat nu toe in rijkere landen, terwijl het voor arme landen nog moet beginnen, zegt directeur Servaas van Oxfam Novib Nederland. Volgens hem is er zeker 140 miljard euro nodig om miljoenen doden te voorkomen. Ontwikkelingslanden hebben volgens Servaas een groot tekort aan basale middelen zoals water en zeep. Ook is er voorlichting nodig en moet er meer zorgpersoneel komen. Als er een vaccin is tegen corona moet dat ook in armere landen voor iedereen beschikbaar zijn, vindt Oxfam Novib. De cruiseschepen MS Zaandam en MS Rotterdam zijn het Panama-kanaal doorgevaren, meldt de beheerder van de waterweg. Meerdere mensen aan boord van de MS Zaandam zijn besmet met het coronavirus. Vier mensen zijn er overleden. Honderden passagiers zonder gezondheidsklachten zijn overgebracht naar MS Rotterdam. Beide schepen van rederij Holland-Amerika-lijn lagen voor de kust van Panama op zoek naar een bestemming om aan te meren. Ze mogen nu vanwege de buitengewone omstandigheden en humanitaire redenen door het Panama-kanaal varen. Dan het weer nog, enkele buien, soms met natte sneeuw.